Levi van Eck met het NOS-journaal. Naar verwachting trekken vandaag duizenden boeren naar het dorp Stroe... om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Mogelijk wordt het de grootste demonstratie van boeren ooit in Nederland. Rijkswaterstaat waarschuwt voor flinke verkeersoverlast en een zware spits... omdat veel boeren met de trekker naar Stroe gaan. In het dorp zelf is de basisschool vandaag dicht... Het officiële programma begint om 12 uur. Er zijn verschillende sprekers, onder wie Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. Een van de hoofdverdachten in de geruchtmakende zaak rond de martelcontainers in Wouwse Plantage is overleden. Het gaat om de 41-jarige Robin van O. Hij werd gezien als hoofdaannemer van de gebouwde containers. O was een lange tijd ziek. In december werd daarom de rechtszaak tegen hem al uitgesteld. Inmiddels zijn tien anderen tot celstraffen veroordeeld... onder wie opdrachtgever Roger P. alias Piet Costa. Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben verklaard hoe ze door oud-president Trump onder druk zijn gezet na zijn verkiezingsnederlaag. Dat deden ze op een hoorzitting over de kapitoolbestorming. Zo zette Trump in Georgia de belangrijkste verkiezingsfunctionaris onder druk... om 11.780 stemmen te vinden, zodat hij alsnog van beiden zou winnen. Toen dat onmogelijk bleek, volgden bedreigingen. Nederland, Nederlandse vakantiegangers die met TUI op reis waren... hebben bijna vier dagen vastgezeten in Egypte. De 180 passagiers hadden vrijwel allemaal een pakketreis geboekt... naar twee badplaatsen aan de Rode Zee. Ze zouden afgelopen zaterdag al naar Amsterdam vliegen... maar kregen kort voor de vlucht te horen dat het vliegtuig vanwege technische redenen niet kon vertrekken. De dagen daarop waren de problemen nog niet opgelost.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 Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Вона мене колесала, дала мені ритм і напевне сило волі не забрати мене, бо дала вона напевне стала, може більше і від сола, мала мене дорогами прийду, я завжди до мене в сильні бурі, забере бабулі, звітулі, ніби вони кулі, дуже добре знала мене, не була та як було дуже втомлена.